Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. President Poetin stuurt een hele hoop extra mensen naar het front. Hij heeft een gedeeltelijke mobilisatie afgekondigd. Dat betekent dat ongeveer 300.000 reservisten worden opgeroepen om te vechten, zegt onze correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het kunnen mensen zijn die, eh, die militaire opleidingen hebben gevolgd en vervolgens eh, eh, niet in het leger zijn blijven werken. Dus dat is een behoorlijk, behoorlijk grote groep in Rusland. Volgens Poetin is het een logische stap. Ook zei hij dat het belangrijkste doel nu is om de Donbass te bevrijden, het gebied in Oost-Oekraïne. Aan het begin van de oorlog wilde hij nog heel het land veroveren. En langs de A50 bij Loenen in Gelderland stond vannacht een zendmast in brand. Omdat het vuur op 15 meter hoogte was, had de brandweer een hoogwerker nodig om het te kunnen blussen. Vorig jaar was er ook al brand in diezelfde zendmast. En net als toen vermoedt de politie dat ook nu de brand is aangestoken. De piloot van het vliegtuig waarmee de Argentijnse voetballer Sala drie jaar geleden neerstortte... had al voor het opstijgen twijfels over het toestel. De BBC heeft een geluidsopname gehoord en daarin zegt de piloot voor vertrek tegen een vriend dat het vliegtuig onbetrouwbaar is. Dat hij voor de zekerheid zijn reddingsvest vast aan gaat trekken. Sala zou een transfer maken van Nantes naar Cardiff... maar onderweg van Frankrijk naar Wales stortte het vliegtuig neer. Sala en de piloot overleefden dat niet. De huwelijksreis van Bram en Nadine uit Arnhem is behoorlijk verpest. Ze gingen naar de Dominicaanse Republiek voor de witte stranden en wuivende palmen... Maar een tweede vrouw de roet in het eten, orkaan Fiona. Bomen liggen eruit, het wordt een balmbomen. palmbomen. Ja, het is uh, één ravage. Ja, als onze eh, huwelijk zo start, dan kunnen wij hierna alles aan, denk ik. Dat denk ik ook. Daken zijn gesneuveld en het zwembad zit vol met troep... maar gelukkig staat het hotel wel nog overeind. De twee hebben besloten om hun reis gewoon af te maken. Het weer nog, het is best wel fris en vanochtend is er ook kans op mist. Later vandaag zijn er wat wolken, maar ook veel zon en het blijft bijna overal droog. Het wordt vanmiddag een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Hoogmade en Hoofddorp 7 kilometer met drie kwartier vertraging.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 It goes on and was pumping. Hey, yeah. And everybody having a ball. Hey, hey. Until the fellas start the name calling. B-I-O. And the girls respond to the call. I hear a woman shout out. Who let scruffy, pas scruffy. Get back, you playing in mongrel. Gonna tell myself I'm man, no get angry. Hey, yeah. Two eighty girls calling them K9. Hey, yeah. but they tell me, hey man, start up the party. You put a woman in front and a man behind. I have a woman shout out. is nothing if we don't have a bone. Oh, doggy, hold your bone. Oh, doggy, hold it. A doggy is nothing if we don't have a bone. Oh, doggy, hold your scruffy, pas scruffy.